Dit is Dennis Mooij van de ANWB. U krijgt van mij een overzicht van de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. De A27 Almere-Breda tussen Everdingen en Gorkum. En op de A28 Utrecht-Zwolle. Daar staan ze tussen de knooppunten Rijnsweert en Hoevelaken.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 Eh, mijn naam is David Habig en tegenover mij zit Fred Kroonsberg. wij zijn het uur begonnen met um, Adele met Set Fire to the Rain. En het tweede nummer was Jacqueline Govert van Cressip. samen met Alan Clark, Wherever I Go. Ja, en eh, ik heb eh, onlangs eh, twee, maar liefst twee cd's gekocht van Adele. Daar was ik helemaal verliefd op geworden, want mijn kleinkinderen nogal veel draaien. En ik vind dat toch wel wat Jessie hebben. En ik ga er nog een nummer voor draaien, want die twee nummers zijn eigenlijk bestemd voor de familie van Ede. Een gevestigde naam op het strand als het gaat om de prachtige huisjes van KVS. Dus ik ga er nog een draaien. En dat is Don't You Remember. assim before was eens even genieten van Ray Charles samen met Nora Jones. We gaan naar Tineke Posma. Ook zij gaat met haar kwartet optreden op North Sea Jazz Festival. En dat is wel op zondag de 10e juli in de zaal Madeira. Het wordt eh, niet al te laat, maar om half tien gaat dat starten. En ik ga van haar een nummer draaien. Luister naar Comprendo. Nationale klasse uitstraalt. En volgens mij is hij ook hier in Zandvoort al in het prachtige jazzcultuurhuis De Krocht eh, gast geweest. Heel mooi. Hij werd begeleid ook nog eens een keer door eh, Martijn van Itterson en de bassisten Ruben Roberts en Ruud Jacobs. En Martijn van Ittersen is natuurlijk de bekende gitarist. Prachtige compositie was dat. DC Inch, wonderful. Maar hij doet veel meer, want hij is natuurlijk ook eh, te zien op het Noordzee Jazz Festival. En hij treedt daar maar liefst op met het eh, Jazz Orchestra of de Concertgebouw. Dat wordt eh, voorgezeten door Henk Meutgeert. En we gaan een nummer van dat jazz orkest draaien. En dat eh, nu dan zonder Peter Beets. Maar dan moet u zaterdag 9 juli naar het Noordzee Jazz Festival gaan. We gaan een heerlijk nummer naar. Wel bekend van Billy Strayhorn van Argument. En dat is ook nog bewerkt door Henk Meutgaard. En de gastsolist op dit nummer is Walter Wierbos. Laten we gaan luisteren naar Chelsea Bridge. dindena, ndena na ndemba bola ye mwenjam ha anyaki na momene na bana bawenge sibi bibongwa bato ti te wenge didi ya baninga etunami nyaki ele jombwena nunu nyangwa bana ye ande tanda oniyate mana banawe bobe malinga mpe mendeke batono oyitika ndenduto molema mama mpona songo basitanika loyanga mama ne lomene motima motimako Sinanam Nasibin Jamun semntu songo basi tanika tungana tibuki bona nyama banyaka mikale bamindele otimakonalangombatinyitele nasibinjapenalo emasa antiye lokupanana balatikelekanaa Richard Bona, een nummer wat uh, een beetje een andere sfeer heeft, maar wel mooi, vind ik dat. Volgens mij treedt hij ook op op het Sea Jazz Festival. Ik heb eh, in elk geval ergens zijn naam zien staan. En ik zie, ja, ik zie het nu op zondag 10 juli. Richard Bona en hij doet dat samen met Raoul Midon. V. Klaas is er ook, heb ik gezien. Maar tijd heb ik al gedraaid een keer van een ander. En dat doe ik dus niet. Het WDR Big Band gaat daarbij optreden. Maar ik weet ook dat eh, zij weer aanwezig is. En dan heb ik het over de grote de grote der aarde op dit moment, Madeleine Peru. En zij gaat nu voor ons een nummertje laten horen. En dat is The Way You Look Tonight. Sunday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of your smile so warm and your cheeks so soft. There's nothing for me but to love you just the way you look tonight. With each word, your tenderness grows, tearing my fears apart. touches my foolish heart. You're lovely, don't you ever change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? Cause I love you just the way you look tonight. it in everything we do. Anytime when I'm with you, I can feel this love that's true. On a day like this, just chilling with my miss. Slow and blow a kiss as I know that kids playin' jump rope and it's just that time again. Rewind again, sunshine and some again. Listening to the drums and then rewind again. Barbecue the picnic, drink wine with friends. On a day like this, chilling with my favorite people to be with. I'm feelin' so free with my people and anytime I'm with you zo zou je Moonbaker eigenlijk wel kunnen noemen, waarin Piet Philly ook een belangrijke rol vervulde. Something Sweet was het nummer. En dat is eigenlijk ook een beetje de gang van zaken bij het Sea Jazz Festival. Aan de ene kant respect voor het verleden en heel veel muziek van het heden, maar ook een behoorlijke knipoog naar de toekomst toe. Een aantal mensen die in het verleden eh, eh, goed eh, gefunctioneerd hebben op het Noordse Jazz Festival was Salomon Burke. Maar hij is helaas overleden. Maar een leuk nummer heb ik in mijn handen te pakken gekregen van Solomon Burke met Dolly Parton. Tomorrow is forever. Take my hand and run with me out of the past called yesterday. Walk with me into the future. of tomorrow. Yesterday must be forgot. No looking back, no matter what. There's nothing there but memory that brings sorrow. Yesterday. But tomorrow help to pass the time while waiting. We must forget the passing time. My love for you is the real kind, the kind that won't hurt you. amor. Eh, wilde even zeggen dat dat nummer For Love heette. En dat dat Sabrina Stark was. En die gaat optreden op zondag 10 juli tijdens het North Sea Jazz Festival. En dat doet ze in de zaal Mississippi. En dat zijn de wat kleinere zalen. En je moet zorgen dat je als je dat wil horen. En het is natuurlijk een gigant. Het is prachtig om haar te zien optreden. Dan moet je zorgen dat je erbij bent. Maar er is meer te genieten natuurlijk op zo'n eh, festival. En dat was eh, vorig jaar ook raak. En toen was uh, Adele daar. En van haar eerste cd, toen was ze 19 jaar maar liefst, heeft ze ook al prachtige nummers staan. En van haar draai ik nog een nummer van die eerste cd. Melt My Heart to Stone. Right under my feet is air made of bricks That pulls me down and turns me weak for you I find myself repeating like a broken tune And I'm forever excusing your intentions Then I give in to my pretending forgive you each time without me knowing they melt my heart to stone and I hear your words that I Ja, luisteraars, eh, de klok is onverbiddelijk. Wij gaan afscheid nemen. dat is David Habig en Fred Kroonsberg. Twee uur lang ZFM Jazz Zandvoort. Want dat moet ik speciaal zeggen van onze volgende presentator die hier al helemaal naast me zit. En zich aan het voorbereiden is met zijn eh, mobiele telefoon en technische... <laughs> computers die worden aangerukt. Dus dat, dat gaat een spetterend feest worden. Wij hebben ons vanochtend heel veel bezig gehouden met de komende tijd. Want er staat een schitterend programma te wachten als je naar het Noordzee Jazz Festival gaat wat te denken van Tom Jones. Wat te denken van, eh, van Sabrina Stark. En als je nog eens een keer eh, op, een, eh, op, een, op de vrijdag gaat, dan kom je daar een enorme line-up terecht. Want als je daar naar de Niles-zaal gaat, krijg je eerst Matt Schofield, dan maar liefst Alan Clark, dan B.B. King, Paul Simon en Larry Graham. en Graham Central Station. En dan ben je onder de pannen van af. Eh, zes uur. En het eindigt dan om kwart over één. Mooier kan het niet. Je moet er wel wat voor betalen en voor over hebben.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 Waarschijnlijk is dat in de loop van de middag afgerond en pas daarna kan het vervuilde water weer worden gezuiverd. Sinds vrijdagmiddag loopt er ieder uur 3 miljoen liter rioolwater de Westerschelde in. Het veroorzaakt een grote zwarte vlek in het water en stankoverlast voor omwonenden. Bij een NAVO-luchtaanval in de Afghaanse provincie Helmand zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen. Volgens een woordvoerder van het provinciebestuur wilde de NAVO opstandelingen onder vuur nemen, maar in plaats daarvan werden de huizen geraakt van twee Afghaanse families. 12 van de 14 doden zijn kinderen. De NAVO stelt een onderzoek in. In de Servische hoofdstad Belgrado worden vandaag extra veiligheidsmaatregelen genomen vanwege een demonstratie van ultranationalisten. Ze protesteren tegen de arrestatie van de oud-Bosnisch-Servisch generaal Mladic, die zij als een held beschouwen. De nationalisten willen niet dat hij wordt uitgeleverd aan het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. Mladic wordt onder meer verdacht van oorlogsmisdaden en volkenmoord. De Nederlandse spoorwegen hebben de afgelopen nacht een extra trein laten rijden om gestrande bezoekers van het concert van de toppers naar huis te brengen. Op het station van Leiden stonden rond half vier vannacht nog zo'n 300 mensen vergeefs op een trein te wachten. Door werkzaamheden waren er treinen uitgevallen. De trainer van Barcelona, Josep Guardiola, blijft nog zeker een jaar in dienst bij de Champions League winnaar. Met zijn uitspraak maakte hij een einde aan geruchten dat hij zou opstappen. Onder andere Johan Cruijff had gespeculeerd op het vertrek van de succesvolle coach. Gisteravond won Barcelona met overmacht de finale van de Champions League. De wedstrijd werd gisteravond in Nederland door 3,4 miljoen mensen bekeken. En daarmee was het de best bekeken finale van de afgelopen 10 jaar. Het weer, in het noorden kans op een bui en de rest van het land ook af en toe.